Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Unie heeft een migratiedeal gesloten met Tunesië. EU-correspondent Aida Brands weet wat daar de bedoeling van is. Dat er veel minder migranten naar Europa komen. Ongeveer de helft van de migranten die eh, Italië op dit moment bereiken... die reisden via Tunesië. En de hoop is dat met deze deal eh, nu veel meer eh, migranten... dus eigenlijk aan de Tunesische kust worden tegengehouden. Veel details over wat er nou precies is afgesproken zijn nog onduidelijk... maar Tunesië zal in stapjes 900 miljoen euro krijgen... voor het tegenhouden van migranten. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek. Zij zijn bang dat de situatie van mensen op de vlucht nog slechter wordt... en mensenrechten geschonden zullen worden. Een stortbui heeft in, de Amerikaanse staat Pennsylvania het leven gekost aan zeker vijf mensen. Een baby van negen maanden en zijn twee jaar oude zusje worden nog vermist. Mensen op de weg werden overvallen door de hoeveelheid regen en de overstroming die erop volgde. Ook op andere plekken was er noodweer. Rond New York gingen honderden vluchten niet door. En op een Schots eiland zijn tientallen grienden gestrand. Dat zijn een soort dolfijnen. Een aantal is terug naar zee gegaan, maar mensen kregen de anderen niet terug het water in... en die hebben dierenartsen laten inslapen. Experts ontdekten dat een van de grienden net een jong had gekregen. Ze denken dat zij in de problemen is gekomen en dat de groep haar is gevolgd. En deze week begint in Australië het WK voetbal voor vrouwen. Komende zondag speelt Oranje voor het eerst tegen Portugal het Jeugdjournaal interviewde bondscoach Andries Jonker... met allemaal vragen van kinderen die presentatrice Annabelle mocht stellen. Dacht je toen gelijk van, oh, dat lijkt me heel leuk om de, om de vrouwen te coachen? Moet ik eerlijk antwoord geven? Ja, zeker. Nee, dat lijkt mij helemaal niet leuk. Nee, want in, in de tijd dat ik een kleine jongen was... toen mhm. speelden meisjes allemaal geen voetbal. Maar gelukkig kwam het alsnog goed uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat meisjes hartstikke goed kunnen voetballen. En dat ik het hartstikke leuk vind om met meisjes of vrouwen eh, voetbal te trainen en te coachen. En dat is maar beter ook, want hij mag aan de bak op het WK met de vrouwen dus. Gisteren speelden de Oranje Vrouwen trouwens nog een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea. Beetje geheimzinnig. De uitslag daarvan is op verzoek van de Zuid-Koreanen niet bekendgemaakt. gemaakt. En het weer nog een prima zomerdag. Bijna overal droog met af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat tussen afrit IJmuiden en Knoop de Hoek 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging in de file is een half uur. Omrijden kan via Badhoevedorp over de A9 en de A4. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat tussen Knoop het Velzen en Raasdorp 6 kilometer file. De vertraging is ruim 5 minuten.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 zegt de door Rusland aangestelde gouverneur van de Krim. Staatsmedia melden eerder al dat er een kind gewond is. De twee doden zouden de ouders zijn. Een boekwinkel in Hongarije heeft een forse boete gekregen... omdat het een jeugdboek over de liefde tussen twee jongens... zichtbaar op de plank had staan. Die boeken mogen wel verkocht worden, maar er moet een wikkel omheen... en ze mogen niet tussen andere jeugdboeken staan. En Willem Holleder heeft drie weken in het ziekenhuis in Leiden gelegen... na een hartoperatie, meldt de Telegraaf. In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen... kon Holleder niet goed aan zijn hart worden geholpen. Daarop is besloten om hem in het LUMC te opereren. Het weer, flinke zonnige periode vandaag met vanmiddag landinwaarts wel kans op een buitje. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuiden.